Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 7.500 mensen hebben gisteren in Theater Carré in Amsterdam... afscheid genomen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Rond 8 uur gisteravond sloot de gemeente de rij af. Maar iedereen die er op dat moment stond, mocht nog wel naar binnen. Het duurde nog tot na 10 uur voor de laatste bezoeker afscheid had genomen. De familie van Peter R. de Vries noemde het afscheid hartverwarmend. De misdaadjournalist werd op 6 juli in Amsterdam neergeschoten... en overleed vorige week in het ziekenhuis. Vandaag is de in besloten kring de uitvaart. In de Rotterdamse haven zijn in 24 uur tijd vier partijen cocaïne onderschept. Het gaat om in totaal 2800 kilo. De drugs zaten onder meer verstopt in containers met jodium, noten en bananen. De containers waren bedoeld voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Die hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zegt het Openbaar Ministerie. De koepelorganisatie van de GGD's heeft aangifte gedaan tegen tientallen mensen die nagemaakte vaccinatiebewijzen hebben gekocht. Via verschillende kanalen waren vaccinatiebewijzen te koop, waarmee volgens de aanbieders een QR-code in de corona-check-app kon worden verkregen. Volgens het programma Shownieuws bood een adverteerder aan voor 250 euro een vaccinatieregistratie te regelen. Kopers liepen tegen de lamp omdat het niet lukte om de QR-code aan te maken. Een gijzeling in een Zweedse gevangenis kreeg gisteren een aparte wending... toen de gijzelnemers pizza's voor de hele afdeling eisten... in ruil voor de vrijlating van een gegijzelde bewaker. Nadat de 20 pizza's aan de gevangenis in Eskilstuna waren geleverd... werd inderdaad een van de gijzelaars vrijgelaten. Enkele uren later werden de twee gijzelnemers overmeesterd... en kon ook de tweede gegijzelde bewaker worden bevrijd. Niemand raakte gewond. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen met name in het noorden bewolking.